Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De deal tussen Israël en Hamas is definitief rond... want het Israëlische kabinet heeft vannacht ingestemd met het staakt het vuren. Eerder gingen Hamas en het Israëlische veiligheidskabinet al akkoord. De wapens in Gaza worden morgenochtend neergelegd. In de loop van de middag komen de eerste gijzelaars in Gaza vrij... en laat Israël gedetineerde Palestijnen gaan... Volgende maand beginnen de onderhandelingen over de volgende fase van het bestand. TikTok waarschuwt dat het morgen op zwart gaat in de Verenigde Staten... als de regering van president Biden niet ingrijpt. Dat meldt het Chinese bedrijf kort nadat het Amerikaans Hoge Rechtshof had besloten... een verbod niet tegen te houden. De regering van Biden noemt TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid. Biden vreest dat China de sociale media-app kan gebruiken... om gegevens te verzamelen en Amerikanen kan beïnvloeden. De app heeft 170 miljoen Amerikaanse gebruikers. Een rechter in Bolivia heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Hij had in de rechtszaal moeten verschijnen vanwege een beschuldiging van seksueel misbruik van een minderjarige. Toen hij in 2016 nog president was, zou hij een kind hebben verwekt bij een tienermeisje. Morales probeert zijn arrestatie te voorkomen en heeft zich gebarricadeerd op een zwaar beveiligd landgoed. Zijn aanhangers spreken van een politieke afrekening. Opnieuw grote protesten in Servië. In de hoofdstad Belgrado demonstreerden gisteravond tienduizenden mensen tegen de publieke omroep. Ze noemen de staatstelevisie een spreekbuis van president Vucic. Er zijn geregeld protesten sinds de instorting van een stationsdak in november... waar 15 doden vielen. Demonstranten houden Vucic verantwoordelijk. Het weer, kans op dichte mist, die kan lang blijven hangen. Later in het oosten en zuidoosten vrij zonnig en het wordt 1 tot 4 graden. Ook morgen eerst mist, in de oostelijke helft van het land geregeld zon en dan een graad of 4.